We, merken nu gewoon dat die druk hoog is... maar dat komt omdat we de reguliere zorg ook door willen laten gaan. Dat betekent grote operaties waar je daarna een intensive care bed voor nodig hebt. Ja, en er zijn ziekenhuizen die dat vandaag toch hebben moeten afzeggen... dat je een open hartoperatie of je hele programma helaas moet stoppen... Om dat er geen IC-bed is. Ziekenhuizen in een deel van Zuid-Holland stoppen met het inhalen van operaties die door corona waren uitgesteld. En ook Brabant. In Brabant zeggen ziekenhuizen dat de druk toeneemt. De Amerikaanse president Biden heeft na maandenlang onderhandelen zijn plannen gepresenteerd over wat hij wil in de sociale sector. Het gaat om geld richting de kinderopvang, huizen en schone energie. Hij moest flink inleveren. Eigenlijk wilde Biden 3500 miljard investeren. Daar is nu nog maar de helft van over. Want in zijn eigen democratische partij vond de ene helft de plannen niet ver genoeg gaan. En de andere helft vond juist dat ze te ver gingen. Transgender personen die in Nederland bij IKEA werken en van geslacht willen veranderen... krijgen daarvoor voortaan betaald verlof. Dat is afgesproken in een nieuwe CAO. Personeel kan in 10 jaar tijd in totaal 24 weken vrijnemen. Ze krijgen dan doorbetaald en ze hoeven zich niet ziek te melden of bijzonder verlof op te nemen. Nederland is het eerste land waar IKEA zo'n verlof aanbiedt. De besmettingscijfers stijgen dus hard. Volgende week dinsdag is er daarom weer een persconferentie. Het is nog niet uitgelekt wat voor maatregelen er dan komen. De eigenaar van een supermarktje in Schoonrewoerd in Utrecht wil daar niet op wachten. Bij hem moet je in de winkel gewoon meer afstand houden. De spatschermen zijn terug en personeel draagt weer een mondkapje. Waar we het ook vooral voor doen is natuurlijk alle patiënten die wachten op een oproep en die heel graag behandeld willen worden. Daarnaast hebben we ook in dit dorp veel mensen die in de zorg werken. Die mensen zijn bijna allemaal overstuur van het vele overwerk wat ze moeten doen. En dan nog het weer. Het is een heldere nacht. De temperatuur daalt naar een graad of 8.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 Hartelijk welkom terug bij de National Radio Show. Nog steeds zonder Astrid. Eh, haar stem begint wel terug te komen, dus ik verwacht dat ze volgende week weer gewoon achter deze microfoon zit. Wij gaan naar de digitale brievenbus. Ik kreeg een mailtje van Halle Kearns en die had haar nieuwe single opgestuurd. Deze uit Amerika afkomstige zangeres is sinds 2015 druk bezig om een naam voor zichzelf te maken. En dat gaat er goed af. Ze heeft recent een nieuwe single uitgebracht en die stuurde ze op naar info.nationalradio.nl. En eh, Eh, ze kondigt hem zelf even aan. Hey, what's up? It's Hallie Kearns and this is my brand new single, Happy in this Bar, right here on the Nashville Radio Show. Gave in at a quarter till ten, tore the tags off a brand new Een zanger uit Nederland. Zijn naam is Joe Buck. En we maakten voor het eerst kennis met deze new country zanger in de supermarktreclame met het nummer It's the Way You Take Time. En dat stond nummer 1 in de reclame top 40. Ik wist niet eens dat die lijst bestond, maar blijkbaar wel. Vorig jaar bracht hij zijn eerste album uit, White Roses. En dit jaar doet hij ook mee met de beste zangers. Short Buck, zoals Joe in het dagelijks leven heet, maakt hele mooie nummers met teksten die uit het leven zijn gegrepen. Zoals je ook kunt horen op deze leuke plaat. Die heet... In the morning, it's still quiet. Cause you're not there singing in the shower It's kinda boring But I'm getting by and Just trying to make it through the early hours You're there when I open my eyes But I know I'm getting better as the day goes by Cause the sun is getting Roebuck en Own the Morning. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had nog niet zoveel van hem gehoord voordat hij met de beste zangers meedeed. Maar de man heeft al een hele mooie stem. We gaan naar de Nashville Spiegelblad en we gaan het hebben over het nummer Take It to the Limit. Wat in 1975 voor het eerst uitgebracht werd door onze maandartiesten The Eagles. Deze keer niet met zang van Clan Fry of Don Henley, maar de lied wordt voor rekening genomen door Randy Meisner. Er zijn heel veel versies, onder andere van Etta James, Tom Jones, Willie Nelson in met Waylon Jennings, maar wij hebben gekozen voor de versie uit 1993. Opgenomen door Susie Bogus, twee keer achter elkaar. Take it to the limit. Dit is de Nashville Spiegelplaat. show, Bluegrass Time. waarschijnlijk wel herkend. Dat was Honey Wagon met Beat It, inderdaad, van Michael Jackson. Het komt van het album Songs from Neverland, een album vol met hits van Michael. Die de band in een bluegrass jasje hebben gestoken. En eh, ja, op dat album mocht dit nummer natuurlijk zeker niet ontbreken. We gaan naar 1972. Tanja Tugger met... what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? When did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. Cause she wants. this dark-haired man be a faded rose from days gone by. And did I hear you say he was meeting you here today to take you to his mansion in the sky? Till dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. Delta what's that flower you have Could it be a rose from days gone by? And did I hear say he was meeting you here today? time radio show, go to our Facebook page. Dit is de Nashville Maandartiest. City girls just seem to find out early how to open doors just a smile. your man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace, and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort. but he knows where she's going. feesten van oktober. De Eagles, dit was Lying Eyes. En ze wonnen voor dit nummer hun eerste Grammy Award. Het komt van het album One of These Nights. En werd genomineerd in de categorie Album van het jaar. Het zal ook trouwens het laatste album zijn waarop Bernie Leadon te horen was. We gaan naar Midland. En eh, die formatie worden ook wel de Gator Boys genoemd. Als je ze op podium ziet staan, eh, ja, ga je toch een beetje terug in de tijd. Het is eh, een, een, leuk spelletje bij elkaar. En Astrid heeft ook wel een zwak voor dit trio uit Amerika. Dit is Make a Little Midland. It's a hard living, tail kicking. make a little, generate a little, maybe even make the world a better place a little. We can turtle dove, Dixieland delight. You know it can not be wrong when it feels so right. someplace a little. We could turtle dove, Dixieland alive. You know it can be wrong when it feels so right. A little Maybe even make the world a better place a little We can turtle dove, Dixieland a line. No, it can be wrong when it feels Sound. Midland, Make a Little. Wel lekkere muziek. We gaan naar de Lovell Sisters. En dan hebben we het over de zussen Jessica, Megan en Rebecca. Ze groeiden op met klassieke muziek. Maar toen ze voor het eerst bluegrass hoorden, wisten ze... hier moeten we iets mee. En dat gold ook voor de muziekstijlen folk rock en Americana. En hoe dat klinkt? Nou, dat hoor je nu. Sisters, Time to Grow. We gaan naar onze laatste digitale brievenbus. En dat was een mailtje uit Canada van Laurie LeBlanc. En eh, het komt van het, eh, het nieuwste album When It's Right, It's Right. Nou, dat is een waarheid, dat is een koe. En we kregen de nieuwe single opgestuurd. Laurie is een van Canada's veelbelovende country-artiesten. Voor het produceren van zijn nieuwste album heeft hij multi-CCMA Award-winner Jason Berry gestrikt. Een producer die bijvoorbeeld ook gewerkt heeft met Rascal Flats of Steve Earle. Dit is All In. Bites and crowd, the final table. Just you and me with my eyes on the prize. Sweet poker face, even with her shades on. She's got me mesmerized and hypnotized. Short stack, two hearts, a king and a queen time to fold. I'm under the gun. She's slow playing me. Hey, I can feel it. She takes her glasses off and then she raises. All in. Ready or not, I'm all in. I hit the jackpot all in. Well, I can bet She feels the same way too. I'm all in. I hit the jackpot, all in. Yeah, I'm all in. or not, I feel lucky tonight. No worries at i I'm a patient guy. When she turns me on, I'll meet her at the river with my heart. She played like a rock. All in, ready or not, I'm all in. I hit the jackpot, all in, like a bet She feels the same way too. Eh, nummers te goed van het Spotlight allemaal van deze week. En dat is Booking Flights van Toby Lucas. Twee nummers achter elkaar. Eerst Down in Louisiana en daarna Lady Liberty. Dit is het Nashville Spotlight album. When he went down to Louisiana When he went down to see the shore When he went down to Louisiana Did you find what you're looking for? brother to bring a curse upon his door. So you went down to see your brother. Do you know what you are hating for? His God. on Man a knee close to the ground. To the ground. Nashville Spotlight Album. find you. I would chase you anywhere you go. I'd catch you on a London subway car or the frozen streets of Oslo. Spotlight album voor deze week. Het album eh, Booking Flights van Toby Lucas. Heb jij nou een, eh, een leuke aanbeveling voor een nieuw Spotlight album? Laat ons dat dan eventjes weten. Info at nashvilleradio.nl We zijn alweer aan het einde gekomen van de show van deze week. Wat, eh, wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat volgende week Astrid weer op deze plek zit.